Lot Lewin met het NOS Journaal. Mogelijk het gebruik van Ritalin door volwassenen is nog niet officieel goedgekeurd. De werkzame stof kan namelijk een verhoogd risico geven op depressie en hartklachten. De drie sterfgevallen hebben hier volgens Lareb mogelijk mee te maken, maar het verband is nog niet vastgesteld. Volgens het bijwerkingencentrum is er meer onderzoek nodig. De reacties op het tv-interview met koning Willem-Alexander zijn grotendeels lovend op sociale media. Volgens de meeste was het gesprek openhartig en hedendaags. Waarschijnlijk hebben er miljoenen mensen gekeken naar het gesprek. De koning vertelde over veel privézaken. Zo noemde hij de dood van zijn broer Friso een blijvend litteken... en sprak hij ook openhartig over de depressie van zijn vader. NSB-kopstuk Rost van Tonningen heeft begin 1940 de partijleiding opgeroepen om een staatsgreep te plegen in Nederland. Mogelijk om zo een Duitse inval te voorkomen. Dat schrijft het Historisch Nieuwsblad. Rost van Tonningen zou voor een staatsgreep hebben gepleit bij NSB-leider Anton Mussert. Die ging er niet op in. Mussert was in het geheim al in overleg met de Duitsers... in de hoop dat hij na de inval een regering zou mogen vormen. Na de oorlog pleegde Rost van Tonningen zelfmoord. Mussert kreeg de doodstraf. De Koningsnacht verloopt in diverse steden gemoedelijk. Het is koud, maar grotendeels droog. In Utrecht zijn honderdduizenden mensen afgekomen op de jaarlijkse vrijmarkt die de hele nacht duurt. In verschillende steden zijn muziekoptredens gehouden. Bijvoorbeeld in Den Haag, daar zijn rond de 150.000 mensen op afgekomen. De politie is tot nu toe tevreden over het verloop van de nacht. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Het blijft op de meeste plekken wel droog vannacht.